ik ben Michel en dit is het nieuws van NOS op 3. Jette en Bontebal liggen onder vuur in de Tweede Kamer. Daar wordt gesproken over het stuk dat de leiders van D66 en CDA hebben geschreven... als basis voor een nieuw te vormen kabinet. En ze krijgen flink wat vragen, zegt verslaggever Ewout Kiviet. We zagen vooral partijen die waarschijnlijk in de oppositie terechtkomen... naar de interruptiemicrofoon lopen. Bijvoorbeeld bij de SP en de PVV. Die vrezen dat er miljarden bezuinigingen komen op de sociale zekerheid... en ook op de zorg. En Jette erkent ook wel dat zo'n nieuw kabinet eh, flink gaat hervormen. De nieuwe D66 informateur Letchert... die krijgt zo'n anderhalve maand de tijd om met D66, CDA en VVD te kijken... of zij dus die basis kunnen maken voor een stabiel kabinet. De deadline die ligt op vrijdag 30 januari. Er is een Nederlander toegevoegd aan de lijst met de meest gezochte criminelen van Europa. Het gaat om Brian Y, van 57. Hij werd eh, twee jaar geleden veroordeeld tot twee jaar cel voor drugsmokkel. Volgens de Europese politiedienst Europol kan hij gewapend en gevaarlijk zijn. Dat Italianen hun keuken belangrijk vinden, dat was al wel duidelijk. En nu wordt de Italiaanse eetcultuur wereldwijd officieel erkend. De keuken die bekend staat om pizza, pasta en tiramisu... staat vanaf nu op de lijst van immaterieel cultureel erfgoed van UNESCO. Daar staan belangrijke tradities op die nooit verloren mogen gaan. De Italiaanse premier Meloni noemt de toevoeging een eerbetoon op steeds meer plekken worden schaatsbanen opgebouwd voor de kerstperiode. Maar met temperaturen in de dubbele cijfers is het boterzacht, ook het ijs. Maar toch wordt er in Raalt en Overijssel volop geschaatst. Wij kunnen hier met 15 graden kunnen wij hier nog lekker schaatsen. En dan komt alleen het voordeel dat wij hebben van ons dak. Want anders was het niet mogelijk. Want dan was het allemaal in de Waterzee. We hebben ook eh, veel de jassen uit. Maar het is toch wel leuk om even te schaatsen. Het, eh, de kerstsfeer zit er ook al wel een beetje in.